Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens Artsen zonder Grenzen hadden de asielzoekers die vannacht buiten moesten slapen het verschrikkelijk koud. Ongeveer 300 mensen moesten vannacht buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... omdat er voor hen nergens een plekje te vinden was. Het was een graad of 11 daarbuiten. Volgens Artsen zonder Grenzen hebben veel mensen door de kou pijn aan hun lijf en hun gewrichten. In Doetinchem in Gelderland gaat vandaag een noodopvang open. Daar is plaats voor ruim 200 mensen die nu in Ter Apel wachten, zegt de burgemeester. We zien de beelden natuurlijk uit Ter Apel eh, allemaal. Er liggen gewoon veel mensen voor de poort. Dus eigenlijk zit de asielketen, zou je kunnen zeggen, verstopt. Maar feit is dat er heel veel mensen nu geen dak boven hun hoofd hebben. Nou, die worden voor een deel hier nu opgevangen, zoals dat ook elders in Nederland eh, gebeurt. Opnieuw is er brand uitgebroken bij een distributiecentrum van boodschappenbezorger Picnic. Deze keer bij het distributiecentrum in Enschede. Het is de derde keer in korte tijd dat er brand uitbreekt bij Picnic. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan toen er elektrisch voertuig aan de lader stond. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn twee wolkenkrabbers met explosieven tegen de vlakte gegaan. Het was geen aanslag, maar de gebouwen werden gecontroleerd neergehaald. De flats waren niet veilig gebouwd en mochten daarom van de rechter niet blijven staan. Er was 3700 kilo aan explosieven nodig om de boel op te blazen. Ze heeft er meer dan een jaar over gedaan, maar nu is het kunstwerk van Amber Lotte uit Den Bosch echt af. Ze maakte naar eigen zeggen het grootste diamond painting schilderij ter wereld. Het bestaat uit 250.000 kleine glimmende steentjes die er stuk voor stuk met een pincet op zijn geplakt. Ontzettend veel werk. Vooral een kleintje is op zich nog wel te doen, alleen deze is zo groot dat je vaak over het werk moet liggen of hangen. Ik begon heel gemotiveerd en toen langzaam zakte de moed in mijn schoenen. Maar ik heb wel vaak gedacht, ik kap ermee, ja. Het kunstwerk van Amber Lotte komt te hangen in een café in de buurt. En daar blijft hij hangen totdat iemand hem wil kopen.